12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Noorwegen, Israël, Rusland, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Cyprus, Zweden, België en Oekraïne... zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival aanstaande zaterdag. 16 landen deden gisteravond mee, 10 mogen door naar de finale. In de finale zal ook de Nederlandse inzending Django Macroy optreden. Bij de komende halve finale aanstaande donderdag en de finale op zaterdag... mogen elke keer 3500 bezoekers aanwezig zijn. Spanje heeft meer dan 4000 migranten die de afgelopen dagen de stad Ceuta bereikten teruggestuurd. De autoriteiten zeggen dat te hebben gedaan op basis van een verdrag tussen Spanje en Marokko... waarin is afgesproken iedereen terug te sturen die zwemmend de grens passeert. De afgelopen dagen kwamen duizenden migranten zwemmend of varend naar de Spaanse exclave... vanwege de economische omstandigheden in Marokko. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid stelt voor om mensen onder de 60... die een eerste prik met het AstraZeneca-vaccin hebben gehad... de tweede keer in te enten met het vaccin van Pfizer-BioNTech. Dat melden Spaanse media. Uit onderzoek is gebleken dat het mixen van de twee vaccins veilig en effectief is. Ook zou het aantal antilichamen zelfs 30 tot 40 keer groter zijn. Het ministerie van Economische Zaken laat meer onderzoek doen naar de aanleg van stroomkabels in het Waddengebied. Dat schrijft missionair minister Van Woud aan de Tweede Kamer. Het ministerie wil dwars door het oostelijk deel van Schiermonnikoog een kabel laten leggen... om zo stroom vanaf een nieuw windpark op de Noordzee naar de Eemshaven op het vasteland te transporteren. Daar is veel protest tegen, onder meer van natuurorganisaties en bewoners van Schiermonnikoog. Ze vrezen dat de natuur van het eiland onherstelbaar wordt beschadigd. Het weer, brede opklaringen en het is droog. De temperatuur ligt vannacht tussen de 5 en 8 graden.